Dat concludeert de commissie Davids die de Nederlandse politieke steun aan die inval heeft onderzocht. De VN-resolutie die er lag kan, anders dan het Nederlandse kabinet heeft gedaan... niet worden uitgelegd als een vrijbrief voor militair ingrijpen, zegt Davids. De commissie zegt verder dat premier Balkenende weinig of geen leiding heeft gegeven aan de debatten over de kwestie Irak. Rapporten van de AIVD en de MIVD waren genuanceerder dan die van de Amerikanen en Britten. Maar de ministers namen die nuanceringen niet over. Volgens de commissie heeft het kabinet de Kamer in 2002 niet volledig geïnformeerd over een Amerikaans verzoek om mee te werken aan de voorbereiding van de militaire, militaire macht. Er is geen bewijs voor dat Nederland een actieve militaire bijdrage heeft geleverd aan de inval in Irak, zegt Davids. De Anne Frank Stichting heeft condoleanceregisters geopend voor de gisteravond overleden Miep Gies. Zowel op internet als in het Anne Frankhuis in Amsterdam kunnen mensen terecht voor een reactie op haar overlijden. Miep Gies werkte tijdens de oorlog in het pand waar Anne Frank en haar familie zaten ondergedoken... en zorgde ervoor dat het dagboek uit handen van de Duitsers bleef. Miep Gies is 100 jaar geworden. De gemeente Amsterdam gaat controleren of leerlingen van basisscholen psychosociale problemen hebben. Het gaat om een proef die op dit moment loopt op een basisschool in Amsterdam-West. Met de test wil de gemeente problemen als schizofrenie of verstandelijke handicap in een vroeg stadium opsporen. Volgende maand gaat de test ook lopen op vier andere basisscholen in Amsterdam. In Iran is een hoogleraar van de Universiteit van Teheran omgekomen bij een bomaanslag. Aanslag in Teheran was vlakbij het huis van de hoogleraar. Hij kwam om toen een bom onder zijn motor van afstand tot ontploffing werd gebracht. Slachtoffer gaf les aan de universiteit, van waaruit het afgelopen jaar veel verzet tegen het Iraanse regime werd georganiseerd.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 It a go done. Give me the music, make me jump and the drum. Me say listen to the drum and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum and me say listen to the bass.